Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president blijft erbij. Hij wil geen nieuwe graandeal als de sancties tegen Rusland niet verminderd worden. Poetin en de Turkse president Erdogan praten vandaag met elkaar over die graandeal. Die zou inhouden dat Oekraïne ondanks de oorlog graan kan blijven verhandelen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt dat er meer landen belang bij hebben. China en Turkije zijn ook eh, belangrijke afnemers eh, van eh, bijvoorbeeld Oekraïns graan. En beide landen hebben al eerder of hebben al lange tijd Rusland toch min of meer... Uh, ja, onder druk gezet om, om toch akkoord te gaan met die deal. Maar vooralsnog komt dat er niet van. Erdogan denkt dat er een oplossing in zicht is, maar welke zegt hij niet. Speciale kentekencamera's gaan de gemeente Utrecht helpen om vrachtwagenchauffeurs op de bond te slingeren. In het centrum van Utrecht is er een vrachtwagenverbod omdat zwaar verkeer de eeuwenoude werfkelders kan beschadigen. Uit eerdere controles bleek dat sommige chauffeurs zich niets aantrokken van het verbod. De gemeente wil dat overtreders altijd een boete krijgen. In Flevoland is het luchtalarm opnieuw te laat afgegaan. Iedere eerste maandag van de maand wordt dat alarm om 12 uur s middags getest. Maar in Flevoland was het pas 6 minuten later te horen. De meldkamer had het te druk met telefoontjes, waardoor het luchtalarm even moest wachten.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 Hij was 56. Het ging al een tijdje niet zo goed met de zanger. Eerder werd al bekend dat hij in een hospice lag... Harwell had een ziekte waarbij zijn hartspier en zenuwstelsel minder goed werkten. En het weer, opklaringen vanavond en rond de 20 graden.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 Weer eentje erbij eh, om de streams en de feestvreugde een beetje te verhogen. Ik heb het over Lambda en achter Lambda schuilt ene Edwin Keur Beter bekend als Zandvoort Foto, want hij fotografeert nogal veel. En dit eh, is een regelrechte cult dance klassieker uit eh, het midden van de jaren 90. Sterker nog, Edwin heeft hem wel eens vaak gedraaid in het programma op de zaterdagavond. Waarbij collega Pim Bergkamp dan zei... lekker halsen in de jenks, maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. <laughs> Dus, <laughs> dus eh, nee, dat, is, tegenwoordig is dat al lang al niet meer zo. Eh, nee, <laughs> want, eh, want, ja, die danceclub eh, die is er niet meer. En we lopen er nog wel eens een beetje voorbij. Maar jij hebt daar ook nog even een flat van een clip van ja. Beast heb je daarop genomen, toch? Ja, die ja die straat is het, ja. Ja, zie je, dat straatje. maar goed, daar is dit nummer ook een paar keer te horen geweest. Holland Tijd van Lambda. Dus ik zei al, in eh, de Oosterparkstraat zit er alweer iemand eh, die weer eh, zit te verkneukelen van... hij is weer gedraaid. Ja, inderdaad. Um, Wendy Moore, je hoorde er al, die is ook, ook in dit uur natuurlijk nog bij ons. Ehm, want ja, er is het, het, wel het een en ander te vertellen. We hadden het al over de EP, we hebben het over het schrijfproces gehad. ja, wat, wat, waar hebben we het nog niet over gehad? Ja, ik weet het niet. Dus ik, eh, ik, ik vraag het aan jou. Heb, eh, maar we hebben het nog niet over gehad. Eh, ja, waar wil je het over hebben? Je mag, ja. me, je mag me alles vragen. mijn, mijn is paars. <laughs> Ja, nee, dat, wat, wat, wat, heel leuk is... we hadden het ook even tijdens het verhaal van Lambda... Mm. hadden we het ook over onze collega's hier binnen ZFM dan. Even, dan zet ik even de 3 voor 12 pet even af. Over Rainbow Radio. En daar heb jij toen ook een bijdrage aangeleverd. Ja, ja ik, heb, ik heb ook een keer een, eh, een, eh, een, eh, programma gedaan tijdens, volgens mij, een van de keren dat de Pride at the Beach hier was. Hè? Ja, ja, het was tijdens Pride. Toen mocht ik een uurtje radio maken. Ja. Ik vond het echt heel leuk. <laughs> ik wil het dan nog een keer doen hoor. Ja? Ja. Ehm, wat, wat zou jij dan... want want je hebt het, daar heb je het ook... want je hebt het toen gedaan. een uur lang met, met vrienden en bekenden die... Ja, dat was echt super queer-themed. Alles. Ja, ehm, dan gaan we toch een beetje heel even richting eh, Rainbow Radio. Want eh, ja, ik, eh, muzikaal gezien werken we al een klein beetje met ze samen. Dus, maar is het een belangrijk punt, dit hele verhaal... dat, dat, dat het zo goed mogelijk in de maatschappij besproken blijft... en onder de aandacht komt? Ja, natuurlijk. Ehm, kijk, er zijn natuurlijk gewoon nog heel veel dingen die niet goed gaan... Ja met, eh, de maar jij bent een van de ambassadrices ook, hè? Van Pride in the Beach. Ja, ja klopt. Ik ben al drie of vier jaar ambassadrice. Ja. ja. Ehm, wat doet zo'n, laten we het even daarover hebben. Wat doet zo'n ambassadrice voor Pride in the Beach? Ja, nou, ik represent, laten maar zeggen, een beetje ehm, de muziek en de jeugd. Dus hm. de queer zijn in muziek. Ja. Want je hoort het nu steeds vaker, maar toen ik jong was... had ik niet echt artiesten eh, waar ik tegenop kon kijken die ook queer waren. En mm ja, dat had ik wel heel fijn gevonden. Hm. Nu is er steeds meer groei in. En mijn deel dan in het ambassadeur zijn is... om het een beetje in die eh, muziek scene een soort van te normaliseren. Ja. En ter sprake te brengen. Ja, want die laag zit eigenlijk ook een beetje verstopt in het eh, verhaal... wat je als eh, eerste hebt gespeeld vanavond hier live. I don't know how to be fun dat, daar zit een klein randje eigenlijk een beetje in. Hè? Dat gaat over van je komt ergens binnen op een feestje en dat is dan niet helemaal jouw ding. En... Ja, je voelt je niet op je plek. Dat kan natuurlijk eh, verschillende dingen ja, betekenen, inderdaad. Ja, ja. Dus ook daarmee. Bijvoorbeeld. Ja. Want, eh, het is net hoe mensen er naar willen luisteren. Ja, precies. Eigen interpretatie. Ja, En, eh, ja dat, is, dat is muziek sowieso. Maar het, zit er wel in, eh, het zit er wel in verstopt. Hè? Dus, want want ja, dus, dus ik hoor regelmatig ook in het verhaal, verhaal... wat de collega's van Rainbow Radio laten horen... dat sommige mensen on, tegen dilemma's aanlopen. Trouwens, eh, Xilan, bijvoorbeeld, die je net in het eh, vorige uur hebt eh, gehoord... Mhm. die haalt dat dus ook aan, hè, dat dat binnen zijn, binnen zijn achtergrond... dat dat eigenlijk een taboe is waar, mm waar het niet over gesproken wordt. Ja, ja. ja dat is heel naar natuurlijk. Ja. En daarom moeten we het er maar over blijven hebben, toch? Ja. Ja, ja, ja daarom. Ik, ik, ik vraag het ook naar je, omdat ik... Je zegt net, je kunt me alles vragen, dus ik vraag het dan ook. Ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk. ja, eh, maar eh, zou jij dit soort dingen dan ook als je weer eh, als Ronald Huskens en, en Anja Westerwel uh, tik tik ehm, wil je dat doen? zo'n zo uur weer en zo'n thema ook gaan bespreken. Ja, ja, tuurlijk. Ja? Ik vond het echt heel leuk. En ik wil het zeker nog een keer doen. Hm. Sure. Dus. Bel me op. <laughs> ik weet niet of ze zit te luisteren, maar nou ja, goed, ik kan het wel tegen ze zeggen. Want Volgens mij hebben ze komende maandag weer een uitzending. Eh, dus, eh, want het is de eerste maandag. Want het is weer meteen na de, na de luchtalarm. Eh, van de testen van het luchtalarm. Oh, Dan zijn zij er weer. Ehm, luister jij er zelf ook naar? Ik luister niet heel veel radio. Hmm. <laughs> Hmm. Sorry. Het is wel, het is wel, wel een... Dus ik, ik zou zeggen van... Als je dat toch eh, luistert, zou ik naar dat eh, programma luisteren. Dus, eh, ik, zal even, ik zal even checken. Ja, is 12 en 2 komende maandag hier bij deze omroep ZFM Zandvoort. Um, goed, we gaan nog even verder. Ehm, ik zei van, van dance, weet je wat, gaan we lekker even fijn naar punk. <laughs> ja, daar, dat is wel, wel heel erg... Uh, hou je ervan? Ja. Ja, nou... Eh, in de band zit ook iemand, eh, eh, late bloomer, de, de, de songwriter van, van de band, is Ramon van Geitenbeek, van de Hoefs. En die, zit, die heeft hetzelfde soort dilemma's ook gehad... Wat jij, waar jij ook tegenaan gelopen bent. Okay. En Late Bloomer, is daar een nummer van geweest... die hij al eerder heeft uitgebracht. de jongens vonden dat dat, dat moest gebeuren. Swoon heeft eh, diezelfde lading eigenlijk ook een beetje. En dat is de single die ze vorige week hebben uitgebracht. Eh, toen konden we hem niet draaien omdat Nevermind the Hype... dus ook zo'n uh, mediaplatform, muziekplatform... die werd het beloofd. Ja, dan moeten wij wachten. Maar nou kunnen we hem wel draaien. Hier is Hoofs met hun laatste single. En dat nummer dat heet, zoals gezegd, Swoon. now that's amplified. I knew you wouldn't love me. You couldn't even if you tried. You're disappointed with me. I can see it in your eyes. shops overal. Chocopasta. Ga je met me mee? Ga je met me mee? Ga je met me mee? Twee nummers eh, die uh, met uh, de eh, te maken hebben. Eh, dit eh, was de familie punk van Jan Modaal. En dan ook de Nederlandstalige varianten daarvan. De hoorde je Hoefs. die jongens die waren van indie rock. Uh, want toen heten ze nog de Tiger Pilots. zijn ze overgestapt naar de punk. Nou, dat heeft ze eh, echt geen windeieren gelegd. Want ze worden links en rechts worden ze wel gevraagd in eh, het underground eh, circuit. Ehm, maar goed, tijdens het laten horen van de diverse punks, punknummers... hadden we het ook even over de muzikale smaak van Wendy. Maar laten we eerst beginnen met K-pop. Ja. ja de, de pop uit Korea. Ja, wat, wat, wat spreek je daarin aan? Nou, er gebeurt heel veel en dat vind ik heel <laughs> spannend. Het soort van... Normaal heb je een genre en het is altijd gewoon een beetje hetzelfde, weet Want dat is het genre. Mhm. Maar in K-pop, het is eigenlijk een soort van naam. Maar elk genre zit erin. En het coole is dat alles mag. Alles dus de producties zijn over de top. Eh, de, de video's zijn over de top. Je verwacht niet dat er in één keer een rap komt in een super like, poppy song. Het ja. wordt allemaal in één keer. En dan komt er een EDM e beat erin. En het is gewoon all over the place. En mijn hoofd is best wel chaotisch. En hmm. dat K-pop doet heel goed voor mijn brein. Ah, <laughs> dus dat is het. Maar eh, er zijn ook wel eh, vervelende verhalen... van hmm. dat die gasten heel veel moeten presteren. En dat dat soms niet altijd eh, erg leuk bij, die, bij die gasten gebeurt. Hè? Die dat... Ja, de industrie is wel hard. Ja, dat bedoel ik. Maar het lijkt me heel leuk om te, gaan, om, te songwriten voor dat. Dat? Ja, voor, voor dat genre. Voor dat genre. Ehm, want het, ja, als Helpt internet daarbij? Dat je dan op een gegeven moment mensen tegenkomt die in, in K-pop of K-pop maken? Ja, ja? ja, zeker, hm. zeker. Sowieso wordt het nu heel groot, hè, de, de industrie. Er komen ook heel veel nummers nu gewoon op de radio en dat hm. soort dingen. Het is gewoon nu best wel mainstream geworden eigenlijk. Oh, toch? Ja. ja volg eh, de mainstream al een tijdje niet meer. Dus, eh, <laughs> dus eh, je kan me alles wijs dan de punk, want Hoefs was punk. Maar mm. je hoort je, de, de, de tekst. Ja, ik vind Ramon toch behoorlijk sterk in zijn teksten. Ja. Maar dat was bij deze toch ook wel weer het geval. Bij deze laatste single. Ja, dus, maar punk, daar heb je naar geluisterd. Naar geluisterd hè? Dat, ja, Vroeger, vroeger luister ik de classic. Heel veel Green Day en dat soort dingen. Ah, dat, ook sowieso toen ik begon met gitaar spelen... punk is misschien best wel niet heel moeilijk om te spelen. Hmm. Dus als je net met elektrisch begint... Op, ik, schoof heel snel naar de punk toe. Hmm. Dus dat is een beetje hoe ik in de punk scene kwam. Hmm. Eh, echt met gitaar spelen en dat soort dingen. Ja. Maar eh, je hebt er wel wat van opgestoken. Eh, wat, ja, die gasten... ja, ja, zeker. Ja. En als laatste de metal. <laughs> ja, dat is... <laughs> ben je een metalhead of niet? Oh ja. ja? Dat, dit is het genre waar ik echt al sinds ik 13 ben of zo in, in ben gerold en nooit meer uit ben gekomen. Wat is voor jou de metal band? Momenteel ben ik echt super into eh, In This Moment. Ja. Eh, het is een vrouw die zingt. Ja. Oh, is echt cool. Ja. Dat is echt cool. Eh, David Molenburg die had een paar weken geleden had die trash metal uit eh, <laughs> Indonesië. Dus uh, ja, ben even de naam van, van die lui kwijt. Maar hij kwam daarmee en ja, ik heb het laten horen. Hm. Maar dat, dat, we, dat loog er ook niet om hoor, inderdaad. Ja, dat kan ik geloven. <laughs> En het, was, het was meer, een, meer of meer een statement wat, wat deze band... Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die, die de band vormen. En omdat Indonesië nogal erg streng ehm, islamitisch hmm. van aard is... Eh, komen ze ook met, met, eh, met, eh, met hoofddoeken komen ze het podium op. En tot het moment dat je denkt, nou, wat gaat hier gebeuren? Totdat ze gaan spelen en op het podium staan. Ja, en dan... dat is echt, heel het, ja, dat is echt, echt tof. Daar kwam moet David je zo dus even aan een laten zien. Ja, eh, eh, ik moet even <laughs> kijken waar het, eh, wat het ook alweer was. Maar ik, ik kom daar wel achter. dat, dat dus. En ja, maar heb je ook klassieke voorbeelden van, van metal, metal dingen? Ja, nou ja, klassieke metal bands. laat ik zeggen, bijvoorbeeld die gozer die nu Tiel dingen van... God, Ramstein. <laughs> oh, Ramstein, <laughs> ja, tuurlijk. Is toch leuk. Ja? Eh, System of a Down, ja, dat soort dingen. Maar die zijn niet zo, dat is niet echt de metal die ik nu... Daar ben ik wel mee, ik ben echt Metallica, zo, weet je, dat was echt oh, dat, waren like, de eerste bandjes waar ik echt naar luister. Maar nu is het echt like, gewoon death metal en dat soort dingen. <laughs> Donkere dingen. De <laughs> donkere kant. Donkere dingen. Eh, oké. Eh, we gaan nog één nummer eh, laten horen voordat jij weer eh, mag gaan staan. En dan, dan mag je weer. Twee nummers. dat, dat, oh ja, Rips of Cages. Ik zie hem inderdaad staan. Je, speelt hem straks als nummer drie. En Running inderdaad als mhm. nummer vier. Ehm, goed, we gaan eerst de Place Where I Belong. En die is van The Lost Noise. dat is ook weer van deze maand. Komt van de EP Evolution. was hem. Eh, deze van eh, The Lost Noise. En eh, het nummer wat op Evolution, het openingsnummer, is The Place Where I Belong. Inmiddels zit Wendy alweer uh, klaar. En uh, daar bereikte ons een aantal berichten. Dat verbaasde mij op een gegeven moment. Maar <laughs> <laughs> van Wendy is niet in beeld. Ja, als je op een gegeven moment naar zfmlive.nl... ja, dan zie je die kleine lullige webcam staan. Nee, daar moet je dus niet op zitten. Je moet gewoon die tv aanslingeren. En eh, gewoon op het digitale televisiekanaal heb je KPN 1367 mensen. Dus 1367. En anders of Ziggo kanaal 40. Ook een digitaal televisiekanaal. En heel simpel, je kan ook naar het YouTube-kanaal van Alternative FM. Moet je even op YouTube uh, Alternative FM intikken. Slash Wendy Moore of uh, spatie Wendy Moore. Want dan, eh, kom je, eh, en dan kom je gewoon die link tegen. En kijk eens, Wendy zit gewoon volop in beeld. Dus ja, je moet even gewoon niet naar het hele verhaal ZFM. Dat moet je gewoon even drama uit sodemieteren. maar gewoon naar die kanalen. En dan zie je Wendy gewoon... Ja, in volle, eh, in volle beeld eh, zie je er zitten. Dus, eh, dus ik, ik, meer, mooier kan ik het niet maken. Dus het is nu tijd dat we ook twee nummers van... van want ik heb nu genoeg lopen omroepen waar het dan allemaal op te vinden is. Rips Arcadius, dat is die hele speciale track die erop staat. Eigenlijk niet ergens in te plaatsen, toch? Ja, Zie je? Eh, eh, of een single of wie net niet. Maar ik heb hem ook hier een keer laten horen. Eh, want toen was de EP net uit. Dawn After Dusk. Nogmaals even herhalen. En daar staat hij ook op. Volgens mij is het de laatste nummer, dacht ik ook. ja, ja zie je? Rips Arcade is hier Wendy Moore. Andermaal. Alright. I really tried to guard it. Now there is no turning back. I think I really lost myself. Honest, you could never be honest. The scissors you left on my neck, they linger on to someone else. Oh, you always put me second and I let you in it. But I opened my eyes and I see I don't deserve this. Cause if you really wanted to fight for me, then why are you always dying to leave? I came back from hell, but I'm not doing well. If I could turn back time, believe I wouldn't fall for your lies to me. And save my heart from all your dangers. That's why your ribs are cages. You always try to cut deeper. Scars that you left on my skin. Walls have become paper thin. Pulling. Why do you always start pulling? Bring me back with one more kiss. Always got me so convinced. Oh, you always put me second and I let you win it. But I open my eyes and I see I don't deserve this. Cause if you really wanted to fight for me Then why are you always dying to leave? I came back from hell But I'm not doing well if I could turn back time and believe I wouldn't fall for your lies to me And save my heart from all your dangers That's why your ribs are cages All on my own You won't leave me alone but I know that it's time to go. All on my own, you won't leave me alone, but I know that it's time to go. Cause if you really wanted to fight for me, then why are you always dying to leave? I came back from hell, but I'm not doing well. If I could turn back time and believe, I wouldn't fall for your lies to me. And save my heart from all your dangers. That's why your ribs are Cajun. no more hesitation. Take no more of your behavior. Save my heart from all your dangers. That's why your ribs are cages. En op een of andere manier eh, komt eh, de tekst dan nog duidelijker over als, eh, als je hem akoestisch speelt. En dan blijkt hoe, gewoon hoe mooi dit nummer in elkaar steekt.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 Cause I've been running for too long Running, running my eyes. I'm feeling so tired. My body just needs some rest. I really tried my best. I'm holding hands with my shadows. I'm scared of tomorrow. but I don't wanna go. If I swear to God, it, I'm just be hopeless Cause I've been running for too long just be hopeless. Cause I've been running for too long. Running, running, running. Can get so lost in these emotions. But I can lose this moment. Cause I've been running. dat was er. Met Wendy Moore met eh, Running. We gaan natuurlijk zo direct nog even napraten. Maar eerst uh, ook weer stevige electro. Namelijk van Nederlandse bodem. En ook nog eens Nederlandstalig nachtlicht. En dat eh, waren ze. Saai Hollywood en eh, natuurlijk ook Nachtlicht. Ehm, ik zit ook even tegenwoordig ook even een eh, ander berichtje te sturen naar Verline Spiegel. Want die schijnt hier gewoon in Zandvoort hebben rondgelopen. Dat is ook wel leuk. Verline Spiegel die ook hier het nodige heeft achtergelaten. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens een, een nummer van Nachtlicht met Dichtbij... Voordat wij eh, ook echt eh, het licht hieruit doen... ga ik toch nog even een eh, heel fijn nummer draaien van Wendy. Want dat is een nummer wat ze niet gespeeld vanavond heeft.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 En dat was onze Wendy natuurlijk, want die zit hier eh, toch in de studio. Eh, we hadden het eh, net, Wendy, over clips die jij hier hebt opgenomen. Ruud heeft er hier in de achtertuin wat opgenomen. En Siggy en Dins hebben het ook gedaan. Maar nou lees ik potdomme hier dat Verline Spiegel hier bezig is met, met een opname voor een videoclip is ook meest recent materiaal. Want eh, we hebben dat al eh, hier laten horen bij uh, eh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf schuine streep Alternative FM. Maar met Broken Walls, daar komt dus een videoclip. En die is hier geschoten. Dus... Nou, Zandvoort wordt populair. Ja, dat denk ik ook. Ehm, Elixir net even laten horen nog. Ehm, ja, nou ja, toch leuk, toch? Zo'n ja. avond als dit. Eh, Tuurlijk. Eventjes, ja? Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja. Eh, staan er nog eh, dingen nog op stapel voor jou de komende tijd? ik ben bezig weer met een nieuwe single. Oh, dus dat is een ding. <laughs> Oh, dat, ik ben nu al een klein beetje dingen aan het teasen op TikTok daarvan. Ah, dus, dus als dus- je daar dingetjes van wil horen, dan moet je vooral even dat in de gaten houden. Uh, dus er komt nog wat aan, begrijp zeker. Verder de eerste live band shows komen. Mm eh, ik heb 30 september de eerste try-out in Stiels in Haarlem. Oh, dus... Eh, eh, en, ja, nou ja, goed. Het, kijk, als er weer nieuw materiaal zou komen... Mm steek je dan ook misschien je vinger nog eens een keer op bij de popronde, of niet? Nou, dat wil ik wel hoor. Ah, <laughs> ah want, want ik, ik, verbaas me erover dat, dat toch ook dingen vanuit de popronde daar zou jou ook niet misstaan, denk ik eerlijk gezegd. Maar ja, ik ga er niet over. Ik eh, kan wel... Ik ook eh, niet. Nee, dat <laughs> zijn eh, mensen die, die dat bepalen. En dat, dat, dat is iets wat buiten ons omgaan. Maar dat zou iets voor jou kunnen zijn, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Um, was weer leuk? Ja, ja. Bedankt weer. Dus, eh, dus bij deze, ja, ik zit ondertussen ook nog weer even wat dingetjes, want anders kom ik niet uit helemaal. Je bent zo druk. Ja, ja, je moet een beetje half eh, multitasken. Eh, <laughs> leuk dat je er weer geweest bent. Ja. dus ja, we kijken uit naar nieuw materiaal. Ja, en dan tot de volgende keer weer, toch? Dat zullen we zeker doen. Yes. Ehm, we beginnen een beetje af te sluiten. We hadden net al iets uit Volendam, was Saai Hollywood met de Ball Balcony. deze dame, die komt nog één keer terug, de frontvrouw van Lessons in Living. Eh, namelijk van Lorem Ipsum. Want eh, dat is eh, de band die je nu gaat horen. En zij komt dan mee met niemand minder dan Blanco. Als je dat wat zegt. Want die komen eind oktober hier spelen. Dus dat is over twee maanden. dus nog allemaal Lessons in Living. omdat hij gewoon, eh, gewoon lekker eh, eruit eh, knalt. Lessons in Living van Lorem Ipsum. En de laatste is een nieuwe single. Die komt morgen uit. Die komt hier uit dit dorp, uit Zandvoort. Ruud Houweling, Accidental Pictures, komt eraan. En dit is de derde single daar vanaf uh, gehaald. The Same Mistakes. spreken jullie volgende week weer.